uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De spanning stijgt in politiek Den Haag. De verwachting is dat de PVV, VVD, NSC en BBB vandaag een akkoord gaan sluiten over een nieuw kabinet. Eigenlijk werd het bericht dat ze eruit zijn vanochtend al verwacht. Maar het duurt toch allemaal langer dan gedacht, zegt verslaggever Albert Bos. Want er moet ook nog los van de inhoud gesproken worden over de premiersvraag. Wie wordt het gezicht van dit nieuwe kabinet? Nou, als dat allemaal bekend is, dan zullen ze naar de fracties gaan. Dat is ook geen uitgemaakte zaak. Dat zou ook nog wel wat, flink wat discussie opleveren. Bijvoorbeeld bij eh, de VVD. Eh, wat ze daarvan het akkoord vinden. Dan komen ze hier weer terug. En dan ligt er een finaal akkoord. Maar of dat akkoord ook nog vandaag gepresenteerd wordt, dat is nog maar de vraag. Want daarvoor wordt het misschien te laat. De verdachte van een fatale schietpartij in Zwijndrecht heeft de rechter gevraagd om een levenslange gevangenisstraf. De man met de bijnaam Lucky zegt verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij heeft gedaan. Hij zou begin vorig jaar bij een winkelcentrum op zijn ex-partner en haar moeder hebben geschoten. De moeder kwam daarbij om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man de moord bewust gepland. In 2026 wordt voor het eerst een WK voetbal voor clubs voor vrouwen gehouden. Dat maakte FIFA bekend. De Wereldvoetbalbond weet nog niet waar het gehouden wordt en hoe clubs zich daarvoor kunnen kwalificeren. Maar wel is duidelijk dat het gespeeld gaat worden in januari en februari en dat er 16 clubs aan mee kunnen doen. En het gaat vandaag in Den Haag niet alleen over de formatie, maar ook over Babi Pangang. Ja, de Vereniging van Chinese horecaondernemers overhandigt een petitie aan de Tweede Kamer om de toekomst van hun keuken veilig te stellen. Deze zomer komen er namelijk nieuwe regels. En daarvoor wordt het voor restaurants moeilijker om gespecialiseerde koks uit Azië te halen. Ja, en Nederlandse koks omscholen is bijna niet te doen, zegt een restauranteigenaar tegen Hart van Nederland. Het beheersen van het vuur, dat is een van de moeilijkste dingen. Eh, het wokken eigenlijk, de snijtechnieken, eh, kennis van de ingrediënten, dat leer je niet in een, in een paar maanden volgens de restauranteigenaar zijn veel koks ook helemaal niet geïnteresseerd in het leren van de Aziatische keuken. Het weer dan nog. De rest van de dag is er in het midden en zuiden van het land veel bewolking en kans op een bui. Mogelijk ook met onweer. In het noorden is er juist volop zon en is het een stuk warmer.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 Like bling, bling, bling. Mm. Come on, you fine, girl. The way you're shaking that sexy body shaped like an hourglass. some time? Yeah. Yeah. Let's do it, y'all. I wanna get you to myself, you uh, me and nobody else, and do the things we do.